nieuws van 7 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Op de tweede dag van het debat over de regeringsverklaring... antwoordt premier Rutte vandaag de Tweede Kamer. Gisteren benadrukte VVD-fractievoorzitter Zeilstra en PvdA-leider Samsom... dat de plannen in het regeerakkoord ingrijpend zijn... maar dat het niet anders kan. VVD en PvdA kwamen vooral onder vuur te liggen... vanwege de rommelige start van het kabinet... Het vervolg van het debat begint om 11 uur en is live te volgen op Nederland 1 en NOS.nl. Vier grote ROC's eisen 100 miljoen euro van het Rijk. Ze zeggen dat ze de miljoenen zijn misgelopen omdat het kabinet in 2007 besloot de inburgeringscursussen over te laten aan de vrije markt. Dat meldt de Volkskrant. Het gaat om ROC's in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. Door de concurrentie bleven veel cursisten weg van de ROC's. Dat leidde bijvoorbeeld bij het ROC Amsterdam tot dure ontslagregelingen en overtollige gebouwen. In een aantal Europese landen wordt vandaag gedemonstreerd tegen de bezuinigingen om uit de schuldencrisis te komen. Er zijn stakingen in onder meer Spanje, Portugal, Griekenland, België en Italië. In Spanje is een algehele staking en wordt er onder meer gedemonstreerd in autofabrieken, het openbaar vervoer en op luchthavens. Ook in Portugal ligt het openbare leven grotendeels plat. In België is een 24-uur staking van het deel van het personeel van de spoorwegen. Die staking treft vooral Wallonië. Er worden kortere stakingen verwacht in Griekenland en Italië. De vrouw die ruim twee weken geleden werd gered toen ze op het spoor bij Vught zelfmoord wilde plegen is alsnog overleden. De vrouw bezweek in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Toen ze voor de trein wilde springen probeerde een man uit Zeist haar te redden... maar hij kwam zelf onder de trein en overleed ter plekke. Het weer, vanochtend veel bewolking, vanmiddag opklaringen en op steeds meer plaatsen zon.